uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De EU komt waarschijnlijk vandaag nog met sancties tegen Rusland. Dat zegt premier Rutte. Nog vanmiddag is de verwachting dat de Raad van de Europese Unie bijeenkomt om daar nader over te besluiten. Eh, en ik ben daar hoopvol over. Op basis van de contacten die ik heb gehad dat dat gaat lukken. En dat zal dus ook een heel stevig pakket zijn. Het Russische parlement heeft vandaag besloten dat ze de onafhankelijkheid van de volksrepublieken Donetsk en Lugansk erkennen. Dat zijn twee gebieden in het oosten van Oekraïne waar veel Russen wonen. En waarvan Rusland nu dus zegt dat ze niet meer bij Oekraïne horen. Er zouden al Russische militairen het gebied ingetrokken zijn, zogenaamd voor een vredesmissie. De EU werkt nu dus aan strafmaatregelen, vooral tegen Russen die betrokken zijn bij de actie. Het Verenigd Koninkrijk heeft al sancties aangekondigd. Sommige Russen en Russische bedrijven kunnen niet meer bij een Britse bankrekening. En ook mogen Britten geen zaken meer doen met een aantal Russische bedrijven. Op een middelbare school in Rotterdam is een leerling neergestoken. Klasgenoten hoorden dat de jongen tijdens de pauze met een mes werd aangevallen, schrijft het AD. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is aangifte gedaan tegen Glennis Grace voor een ruzie in een supermarkt. Dik twee weken geleden was er een vechtpartij tussen haar zoon en een supermarktmedewerker. De zangeres kwam vervolgens naar de supermarkt om verhaal te halen en dat liep uit de hand. Er is ook aangifte gedaan tegen haar zoon en een derde verdachte. En kroegen in het zuiden maken zich op voor carnaval. Komend weekend is het weer tijd voor Polonaise, carnavalskrakers die je woord voor woord kan meezingen... en ladingen bier en shotjes. Bij de groothandels zien ze de bestellingen binnenstromen. Iedereen bestelt groot, hebben allemaal zin in een feestje. Dus eh, ja, dat, eh, dat werkt eh, in positieve zin werkt dat mee. En carnavalsvierders kunnen natuurlijk niet met een lege maag tot in de vroege uurtjes doorgaan. Daar wordt dus ook aan gedacht. Veel kroketten, frikandellen, friet, broodjes. Ja, we zien gewoon gebeuren dat die horecaklant, die zich aan alle klanten aan het voorbereiden zeg maar, op een heel druk weekend. Het weer nog. Het trekt regen over. Vanavond is het vooral in het zuiden nog nat. Daarna opklaringen en een koude nacht. Morgen overwegend droog met best wel wat zon en het wordt een graad of 11. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 35 kilometer file. De meeste files leveren amper 5 minuten vertraging op. Uitzonderingen zijn de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Hoofddorp en Knopend Burgerveen ongeveer een kwartier. En door bergingswerkzaamheden op de A8 Zaanstad richting Amsterdam.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 Get on the floor and move your booty, mama. Yeah, yeah. Be the last man to dance in a pajama to shake your bum, mama. Come on now, mama, hey. this is that beat that make you move, mama. Get on the floor and move your booty, mama.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 Yeah, yeah. With a blast, master blast, and a pajama. To shake your bum, mama. Come on now, mama. Hey. This that beat that make you go mama. Get on the floor and move your booty, mama. Yeah, yeah. With a blast, master blast, and a pajama.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 Nederlandse cyberexperts experts gaan Oekraïne helpen bij het bestrijden van internetaanvallen. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Defensie aan het ANP. Oekraïne heeft de hulp ingeroepen van het speciaal opgerichte EU-cyberteam. Buitenlandse reizigers die een coronavaccin hebben gehad... dat is goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie... mogen vanaf 1 maart weer naar Europa reizen. Veel lidstaten lieten geen buitenlanders toe die bijvoorbeeld waren ingeënt met een Chinees of Indiaas vaccin. Voor de mislukte aanslag op het leven van de Enschedese advocaat School in de Duitse plaats Gronau zijn twee mannen uit Hengelo veroordeeld tot 18 jaar en 23 jaar gevangenisstraf.